met het NOS Journaal. President Trump heeft officieel groen licht gegeven voor de machtsoverdracht naar Joe Biden. Op Twitter meldt Trump dat hij zijn team heeft opgedragen om mee te werken aan de transitie. Ondertussen belooft hij te blijven vechten voor zijn verkiezingsoverwinning. Met de formele toezegging van Trump en ook die van de Amerikaanse overheidsdienst GSA... krijgt Biden nu toegang tot de overheidsinstanties. En daardoor kan hij beginnen met de invulling van duizenden vacatures... en met het coördineren van de beleidsplannen die vanaf 20 januari, de dag van de machtsoverdracht, ingaan. De kans dat de voorzitter van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, Freek Jansen, op de kieslijst komt is klein. Dat zei de vicevoorzitter van Forum, Lennart van der Linden, na afloop van het crisisberaad in Tiel. Jansen stond nummer 7 op de lijst, maar heeft zijn plaats ter beschikking gesteld, zegt van der Linden. De positie van Jansen kwam intern onder druk te staan na ophef over antisemitische en homofobe berichten door leden van de jongerenafdeling. In Tiel is nu afgesproken dat er voorlopig een duidelijke knip wordt gemaakt gemaakt tussen Forum en de jongerenorganisatie. Later vandaag beraamt de partijtop zich op vervolgstappen... nu Thierry Boudet zich heeft teruggetrokken als lijsttrekker. Het armere deel van de wereldbevolking dreigt buiten de boot te vallen bij de verdeling van de coronavaccins. Daarvoor waarschuwt de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens hem is er 3,6 miljard euro nodig om de vaccins op een eerlijke manier over de wereld te verdelen. Comedienne en actrice Corrie van Gorp is overleden. Ze stierf zondag in haar slaap, heeft haar familie bekendgemaakt. Corrie van Gorp brak begin jaren 70 door bij het grote publiek... met haar optredens in de theatershows van cabaretier Wim Sonneveld. In 1974 was ze voor het eerst te zien in de revue van André van Duin... waar ze furoren maakte als mevrouw de Bok. Corrie van Gorp was 78 jaar.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 Nobody or nothing will ever come between us, and I promise I'll give my life. My love and my trust if you was One more time. my boyfriend. Put this on my life. The air that I breathe in, all that I believe in, I promise I'll give my life.